spoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Woningcorporaties gaan honderden miljoenen extra besteden aan het verbeteren van huurwoningen. In 2014 werd bijna 200 miljoen euro uitgegeven aan isolatie. Komend jaar wordt dat ruim drie keer zoveel. Dat zeggen de corporaties in reactie op onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn sinds dit weekende bijna 10.000 meldingen binnengekomen. Zaterdag werd het meldpunt van 30 lokale GroenLinks-fracties voor het vijfde jaar op rij geopend. Er wordt op het meldpunt steeds meer geklaagd over lichtvuurwerk dat in supermarkten wordt verkocht, zegt de oprichter Arno Bonte. In de Zwarte Zee is een van de zwarte dozen gevonden van het Russische legervliegtuig dat eerste kerstdag neerstortte, melden Russische media. Bij de ramp met de Tupolev kwamen 92 mensen om, onder wie 64 leden van een beroemd Russisch legerkoor. Het wrak was al gelokaliseerd, nu een van de zwarte dozen is gevonden, kan het onderzoek naar de oorzaak van de ramp beginnen. De Japanse premier Abe is op Hawaii voor een bezoek aan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor, die in 1941 werd aangevallen door het Japanse leger. Abe heeft kransen gelegd op een militaire begraafplaats en later vandaag zal hij samen met president Obama het officiële monument bezoeken. Het is voor het eerst dat een Japanse premier dat monument bezoekt. De schietpartij in Hellevoetsluis van gisteravond heeft een tweede leven geëist. Een man van 25 die zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht is vannacht overleden. Eerder overleed een man van 29 aan zijn verwondingen. De schietpartij in Hellevoetsluis was in een woonwijk. Over de achtergrond is nog niets bekend. De lekkerste oliebollen zijn ook dit jaar te vinden in Spijkenisse, volgens de jaarlijkse oliebollentest van het AD. Het is de tweede keer op rij dat meesterbakker Voskamp de titel van beste oliebollenbakker krijgt. De tweede plaats is voor een bakkerij in IJsselstein. Het weer, eerst nog een bui, verder periode met zon en het wordt 8 of 9 graden. Morgen eerst grijs en mistig, later in het noorden de meeste kans op zon en dan wordt het een graad of 4. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment...